En volgens de politie wilden de daders bewust dit soort supermarkten raken, zeggen ze in het tv-programma Opsporing Verzocht. Volgens de experts gaat het om geïmproviseerde explosieven. En die explosieven zien we ook terug bij eh, plofkrakers die her en der eh, de geldautomaten opblazen. En daarnaast hebben we in eh, Aalsmeer ook eh, sporen aangetroffen van een eh, brandversnellend middel. Ja, deze, deze daders willen gewoon heel gericht grote schade aanrichten. En nemen daar dan dus ook het risico bij dat daar gewonden bij kunnen vallen. Een vrouw van 88 ligt nog in het ziekenhuis na de knal. Ziggo heeft maatregelen genomen tegen verkopers die de voicemail van Rijk Hofman hadden ingesproken. Ze zeiden onder andere dat ze het jongere broertje van Tim Hofman gaan doodstalken. eigenlijk Rijk Hofman. Toets 1 om verder te gaan. Motherfuckers. Ja, Hofman is er niet blij mee zoals je hoort. Hij vraagt aan Ziggo of ze hun personeel even normaal en professioneel willen opleiden. Ziggo zelf reageert ook bij het AD. De verkopers hebben zich inderdaad misdragen en er zijn dus maatregelen genomen. Jongeren op Urk hebben een elektrische coronatestbus gesaboteerd. Ze trokken de stekker er meerdere keren uit, waardoor het licht, de verwarming en het internet uitvielen. Toen medewerkers van de GGD er iets van zeiden, gooiden jongeren vuurwerk naar ze. De Urkse wethouder zegt dat hij zich diep schaamt. En een Canadese vader is 30 uur onder de tattoo gegaan om zijn zoon te helpen. Hij heeft namelijk een flinke wijnvlek op zijn borst. Nou, dacht papa, dan laat ik er toch ook een tatoeëren. I knew he was self-conscious. That made me want just to show me he wasn't the only one. I was happy. I didn't know that he was going to do that. Now we have the same Marks for life. En zijn zoontje van 8 is er dus blij mee. Krijg je het weer nog? Het is op sommige plekken flink mistig. Kijk dus uit. Het koelt vannacht af tot een graad of 3. Morgen blijft die mist nog lang hangen. Later wordt het zonnig en een graad of 9.